en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Boeren in de provincie Groningen zetten een rechtszaak tegen de Nederlandse aardoliemaatschappij door. Ze claimen zo'n 6 miljoen euro van de NAM voor schade door gasboringen. De afgelopen tijd is er onderhandeld tussen de boeren en het gasconcern, maar dat heeft niets opgeleverd. Bij de meeste boeren wil de NAM een klein deel of niets van de schade aan de boerderijen vergoeden. Er zit een enorm gat tussen contra-expertise die de boeren hebben laten uitvoeren en het aanbod van de NAM. De NAM zegt dat de boeren tijd willen rekken met de rechtszaak. Bijna een derde van de Tweede Kamerleden stapt voortijdig op, meldt het FD. Sinds de vorige Kamerverkiezingen zijn 42 van de 150 leden van de Kamer vertrokken. Het hoogste verloop sinds 1981. Gemiddeld vertrekken 35 leden voortijdig. Afgelopen periode vertrokken Kamerleden omdat ze teleurgesteld zijn... omdat ze in het bedrijfsleven aan de slag kunnen... of omdat ze genoeg hebben van het heen en weer reizen. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn sinds dit weekende bijna 10.000 meldingen binnengekomen. Zaterdag werd het meldpunt van 30 lokale GroenLinks-fracties voor het vijfde jaar op rij geopend. Er wordt op het meldpunt steeds meer geklaagd over lichtvuurwerk dat in supermarkten wordt verkocht, zegt oprichter Arno Bonte. Vorig jaar kwamen er 89.000 meldingen op het meldpunt binnen. De schietpartij in Hellevoetsluis van gisteravond heeft een tweede leven geëist. Een man van 25 die zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht is vannacht overleden. Eerder overleed een man van 29 aan zijn verwondingen. De schietpartij in Hellevoetsluis was in een woonwijk. Over de achtergrond is nog niets bekend. Het weer, nog een enkele bui. Verder in het zuiden de meeste zon. In het noorden en oosten meer bewolking. En het wordt 8 of 9 graden. Morgen grijs en mistig. In het noorden de meeste kans op zon. En het wordt 3 tot 6 graden.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 But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no baby, no, no, no, no, don't no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. said I'm leaving can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls.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 stuur jullie allemaal fijne dag.